start. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. In Congo is een man aangehouden die betrokken zou zijn geweest... bij de genocide in Rwanda in 1994. Voor de Hutu was een beloning uitgeloofd van 5 miljoen dollar. Het Rwanda-tribunaal van de VN verdenkt de oud-burgemeester onder meer van het ophitsen van de bevolking en het aanzetten tot genocide. Hij zou ook wapens hebben uitgedeeld om Tutsis te vermoorden en opdracht hebben gegeven om Tutsi-vrouwen te verkrachten. Bij het oorlogsdrama in Rwanda werden ruim 800.000 mensen vermoord. De Tweede Kamer gaat toch aan Kamervoorzitter van Miltenburg vragen... wat haar rol is geweest in de kwestie van de Tevendeal. Uit het onderzoeksrapport van de commissie Oosting bleek gisteren... dat Van Miltenburg mogelijk een brief van een klokkenluider heeft vernietigd. Het gesprek met Van Miltenburg daarover is aanstaande dinsdag. Het is openbaar en heeft steun van een grote meerderheid in de Tweede Kamer. Zakelijke klanten van de ANWB krijgen sinds vanmiddag nepmailtjes uit naam van de ANWB. Daarin staat dat er een betalingsachterstand is met een link. Wie daarop klikt krijgt de melding dat de persoonlijke bestanden zijn versleuteld. Er moet voor 266 euro aan bitcoins worden betaald, anders gaan die bestanden verloren. De ANWB heeft nog geen idee hoeveel mensen de mail hebben gekregen. In Dubai is een Nederlandse piloot gecrashed bij de wereldkampioenschappen Air Games in de man van 49 raakte zwaar gewond. Hij vloog gisteren in een gyrocopter, een soort helikopter waarbij de rotor wordt aangedreven door de voorwaartse snelheid. De Nederlander had zijn parcours al afgelegd en wilde naar de landingsplaats draaien toen hij plotseling loodrecht naar beneden dook. Het toestel verdween in het water en de man raakte zwaar gewond. Het weer in het noordwesten en op de Wadden soms wat regen of motregen. Later vanavond en vannacht overal regen. Minima in Limburg tegen de 3 graden, elders rond de 6 graden. Morgen overwegend bewolkt met vooral smiddag en s avonds buien en een stevige westenwind. Het wordt een graad of 9. Dit was het... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Mijn naam is René Passet van de ANWB. De avondspits is begonnen in de Randstad, maar er zijn nog niet echt grote problemen. Op de A10 Zuid staat tussen Osdorp en Amstel Business Park al 7 kilometer file. En bij Rotterdam nu wat dagelijkse files. Op de A20 naar Gouda vooral, bij Rotterdam-Krooswijk en bij Moordrecht 4 kilometer. De A27 utrecht preda tussen Houten en Lexmond 9 kilometer. Vanwege een kapotte vrachtwagen. De vertraging is al bijna een half uur.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 En om half vijf de column van Mandy Schorel. Kwart voor vijf en kwart voor zes de wonderwereld van ZFM. En we vergeten natuurlijk het weer ook niet voor het komend weekend om half zes. Deze maal start ik niet met de Beatles, maar wel één van de Beatles. Namelijk Paul McCartney met Moving Mac. Een lied van zijn cd Run Devil Run. Geschreven door Carl Perkins met op gitaar David Gilmore en Mick Green en de drums Ian Pace. Gevolgd door een Nederlandstalige Shirley Smeers met Heel Leven. Mijn naam is Hans Wassenaar. Ik wens u veel luisterplezier. Let me take you to the movie max so I can hold your hand. Oh, it ain't that I don't like your house, it's just that doggone man. And a double barrel behind the door who waits for me, I know. Oh, climb upon old Becky's back and let's ride to the picture show. I only see her once a week, and that's when my work is through. I break new ground the whole week long when my mind's set straight on you. And I've polished up my old horseback, and she looks good, I know. So climb up on old Becky's back, and let's ride to the picture show. Now, won't you let me take you to the show so I can hold your hand? Oh, it ain't that I don't like your house, it's just that dog old man. And that double barrel behind the door that waits for me, I know. So climb up on old Becky's back and let's ride to the picture show. set straight on you. And every time I try to smile, my heart it breaks in two. I slick myself for Saturday night, cause there's one thing I know. I'm gonna take my Maggie dear to the Western Picture Show. Now won't you let me take you to the show so I can hold your hand? But it ain't that I don't like your house, it's just that old man. And that double barrel behind the door that waits for me, I know. I'm upon old Becky's back and let's ride to the picture show. Alleen nog maar je naam vergeten. Mijn ogen dicht en niets meer weten. Mijn handen hou ik voor mijn oren. Om niet opnieuw jouw stem te horen. Ik wil niet weten waar je bent gebleven. Jij speelt al lang geen rol meer in mijn leven. Ik vul mijn dagen en soms ook van je hou. Geen foto meer van jou te vinden, geen souvenir dat ons kan binden. Je kast is leeg, elk spoor verdwenen. Ik sta al lang op eigen benen. van mijn gedachten ben ik zo Elk jaar organiseert de stichting Winterwonderland Zandvoort... in het centrum van Zandvoort een ijsbaan... welke door uitsluitend vrijwilligers wordt gerealiseerd. De ijsbaan bestaat in het seizoen 2015-2016 zes jaar... en is inmiddels een zeer bekend evenement... onder zowel jongere als oudere bezoekers. Wij zijn rond de kerstvakantie drie weken geopend... midden in het dorp van Zandvoort. Er wordt dan een ijsbaan aangelegd die dagelijks geopend is. Zowel voor de kinderen als ouders is er genoeg te doen... Zo staat er naast de ijsbaan een gezellig deels overdekt terras... en is er een koek en zopie. Regelmatig zijn er ook leuke evenementen, denk er aan baan, disco on ice en curlingwedstrijden. De ijsbaan op het Raadhuisplein is er van 12 december tot 3 januari. so me bid you farewell. dicht van vandaag morgen stond. Zondagmorgen vroeg. Slechts wat dierensporen. Ontwakend de natuur. Alleen onze stappen te horen. Een spingrach vangt de morgendauw. Weeft pareltjes aaneen. Stil gevangen schoonheid. Helemaal voor ons alleen. Diffuse bundels stralen. Strelend, zacht en teer. De zon voorzichtig werpend. Verrassend op ons neer. Broze, ijle klanken, trillend fris geluid, aanzwellend tot een koor. Vogels jubelen het uit. Dit uniek moment, dit paradijselijk beleven, voor dag en dauw gaan lopen, dan wordt het je gegeven. just Evenementenkalender van december. De 11e Hollandse avond. Live muziek in Williams Pub op de Haltestraat. De twaalfde ijsbaan Zandvoort start drie weken ijspret op het Raadhuisplein tot en met 3 januari. De 13e Jazz in Zandvoort met Simon Richter. Theater de Krocht aanvang om half drie middags. De 15e Fluitketel Curling. IJsbaan Raadhuisplein van 8 tot 10. De 17e Ladies Night, Cocktails Night, Williams Pub. De 19e de kerstbal in Theater de Krocht, aanvang 8 uur s avonds. De 19e Sprookjeswandeling, Kerkplein, Raadhuisplein, van 4 tot half 7. En ook de 19e, de Kerstmarkt, Kerkplein, Raadhuisplein, van 12 tot 8. De 20e, ook een Kerstmarkt, hetzelfde Kerkplein en het Raadhuisplein, van 11 tot 5. De 20e, Maastrichter Staar, kerstconcert van de stichting Classic Concert in de Agatha-kerk, aanvang om 3 uur s middags. De 20e, Zandvoort loopt. Hardlopen voor Serious Request start bij Beat Club nummer 5 om 12 uur. En de 20ste kinderdisco, Williams Pub van 1 tot 6. En de 20ste de 10.000 stappenwandeling, verzamelpunt, Anytime de Oude Halt, Vondellaan om 10 uur. lover's heart for me. Zandvoort. It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas. Suddenly, I heard the plaintive cry of a young Mexican girl. Speedy Gonzales, away from Tannery Road. Stop all of your drinking with that flusy name Flo. Come on home to your adobe and slap some mud on the wall. The roof is leaking like a strainer. There's loads of roaches in the hall. Speedy Gonzales you come home. Speedy Gonzales. How come you leave me all alone? Hey, Rosita, I have to go shopping downtown for my mother. She needs some tortillas and chili pepper. Your dog is gonna have a puppy, and we're running out of coal. No enchiladas in the icebox, and the television's broke. I saw some lipstick on your sweatshirt. I smell some perfume in your ear. Well, if you're gonna keep on messing, don't bring your business back here. Mm, Speedy Gonzales, why don't you come home? Speedy Gonzales. How come you leave me all alone? Hey, Rosita, come quick. Down in the cantina, they're giving green stamps with tequila. December is de, de kerstmaand bij Kasteel Keukenhof. Er is meer weinig plekken te vinden in Nederland... waar zoveel aandacht gesteed wordt aan kerst. Dan kerstkasteel Keukenhof in Lisse. Naast de kerstver worden er gedurende de gehele maand... nog veel meer activiteiten ontplooid... die volledig in het teken staan van kerst. Traditiegetrouw wordt kasteel Keukenhof in de maand december... weer volledig in kerstveren gebracht. Het thema dit jaar, kerst in de 19e eeuw. Met prachtig geklede tafels, rijk gedecoreerde kerstbomen... krijgt u de kans om kennis te maken met de wijze waarop de adel in de 19e eeuw kerst vierde. Kasteel Keukenhof is geen suf museum, met rode afzetkoorden... maar oogt als een echt bewoond huis. Het is net alsof de adellijke familie buiten een winterse wandeling maakt... en u stiekem een kijkje in het kasteel mag nemen... om de ervaringen dit jaar de kerst op het kasteel gevierd wordt. Het kasteel wordt aangekleed met bruikleen van onder meer Museum Noordwijk, het Katwijksmuseum en de porseleinkast uit Katwijk. Een van de hoogtepunten van de kersttentoonstelling is dit jaar het poppenhuis ontworpen en gebouwd door de Rotterdamse portretschilder Beatrice Noordam. Jezebel, it was you. If ever an angel fell, Jezebel, it was you. Jezebel, it was you. If ever Isabel, it was you. If ever the devil's plan was made to torment man, it was you. Jezebel, it was you. Twould be better had I never known a lover such as you forsaking dreams and all for the siren call of your arms. Like a demon, love possessed me, you obsessed me constantly. What evil star is mine that my fate's designed? Jesus. the devil's plan was made to torment man. It was you, night and day, every way. Jezebel, Jezebel. De, column, van de week, van... Box TV. Hij lachte hartelijk mee, de verkoper in de winkel, toen we hem de leeftijd van onze televisie vertelden. 19 lentes jong is het loggenbeestje. Een heuse Philips Medline. Met, tegenwoordig, vergeten breedbeeld in de kast. Het was een neusje van de zalm in 1996 en hij heeft zijn jaren mooi gedragen. Tranen hebben gevloeid voor zijn scherm. Harten hebben gebonkt. En al die jaren hebben een rieten mandje met plant en stalen kaarstempeltje zijn hoofddeksel bekleed. Het is waarschijnlijk praten over prehistorisch tijdperk voor velen. Maar mis was het niet. Degelijk ontwerp van apparaten die werkten. Ook toen al die tijd vooruit. Een mankement of storing hebben we nimmer hoeven incasseren. Alleen de landelijke van KPN dan. Hoe toevallig ook enkele weken geleden. Ooit eerder, toen een nieuwe ontvanger werd geplaatst... sprak de medewerker van het telecombedrijf... enigszins stamelend, toch liefkozend tegen zijn leidinggevende door de telefoon... over een grote box-tv. En dat was hij. Zo eentje die beschermend overkwam. Nu is het kiezen. En duizelen de termen HD, 4K, Ultra HD, SUHD, Curved en Nano Crystal Color door ons hoofd. Een normaal formaat is amper te krijgen. Het is meer een filmdoekformaat. Ongekende, pure, zuiver werkelijkheidsscherpte, levensechte onderwaterdiepte, strakke kleurencontouren... en het toestel zelf zo dun als een schilderij. In het weekend zullen we hem niet zo missen met allerhande activiteiten en vriendenlunch. Ook tijdens het live aanschouwen van Lenette van Dongen op toneel, geen gemis. Wel is er onbewust meer tijd voor andere, spontane, aangename, nodige of juist nog even zin in maken dingen van je to-do-list. Maar de muur waar het beeldscherm stond is intussen leeg. Ik mis mijn plankje. Waar mag mijn rieten mandje met plantje nu heen? Ik zal een nieuw plekje voor haar moeten vinden. Of gaan we gewoon voor helemaal niets? Want nieuws is hedendaags tenslotte. Niet iets om hem voor haar aan te zetten. Hoewel, Standje knisperend haarvuur dan misschien. Nandy Schorel. luistert naar het leukste radiostation van Nederland. Et maintenant, que vais-je faire de tout ce temps Que sera ma vie gens qui m'indiffèrent maintenant que tu es parti. Toutes ces nuits, pourquoi, pour qui Et ce matin qui revient pour rien ce cœur qui bat. Pour qui, pourquoi, qui bat trop fort, trop fort. Et maintenant, que vais-je faire Vers quel néant glissera ma vie tu m'as laissé la terre entière. Mais la terre, sans toi, c'est petit. Vous, mes amis, soyez gentils. Vous savez bien que l'on n'y peut rien même Paris crève d'ennui. Toutes ces rues me tuent. Et maintenant, que vais-je faire Je vais en rire pour ne plus pleurer je vais brûler des nuits entières au matin. Je te haïrai. Et puis un soir, dans mon miroir, je verrai bien la fin du chemin. Par au moment de l'adieu. Je n'ai vraiment plus rien à faire. Je n'ai Williams Pooltoernooi. Terug van weg geweest, Williams Pooltoernooi. Elke woensdag wordt er wekelijks een toernooiavond georganiseerd en wie doet er mee? Dus eh, ook woensdag 16 december aanvang om 7 uur s avonds. Inschrijven aan de bar. Meer informatie Williams Pub, Haltestraat 44. Prijs per persoon 5 euro en het is s'avonds om 10 uur afgelopen. Is er wel eens een graf ontdekt met de hulp van een raadsel, zoals in films? Nee. Bij het oplossen van raadsels in films van Indiana Jones en Tomb Raider... verschuilen complete muren en komen bruggen uit het niets tevoorschijn. Dat soort puzzels vind je niet in piramiden of historische graven. Wel worden archeologen vaak door allerlei kleine puzzelstukjes op weg geholpen bij het ontdekken van een graftombe. Zo stuitte de Britse archeoloog Howard Carter in 1923 op een oude trap met 16 treden in de Vallei der Koningen in Egypte. De kleine opening waar de trap naartoe leidde wees niet op het graf van een farao. Pas toen hij op de muur een afbeelding zag van de Egyptische god Anubis... wist hij zeker dat hij de graftombe van een farao op het spoor was. Anubis was namelijk de belangrijkste begrafenisgod in de oude Egypte. Het graf dat Carter ontdekte bleek van Tutankhamon te zijn. Veel onderzoekers beschouwden de piramide van Geops ook als een grote puzzel. In 2011 werd er nog een nieuwe kamer ontdekt in het bouwwerk. Een robot verkende een smalle tunnel die uitkwam op een kleine kamer met rode hiërogliefen op de muren. De functie van de ruimte is nog onbekend. Please help me, I'm falling in love with you. Close the door to temptation. Don't let me walk through. Turn away from me, darling. But darling, I do. Please help me, I'm falling in love with you. Jazz in Zandvoort met Simon Richter. Ook dit seizoen kunt u weer genieten van geweldige jazzmuziek.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 En deze maal Simon Richter. Als zoon van saxofonist Bob Richter groeide hij op in een muzikaal milieu. Van 1989 tot en met 1996 studeerde hij aan het Koninklijke Conservatorium in Den Haag... bij saxofonist, klarinetist John Ruocco. Daarna studeerde hij aan het Hilversumse Humse Conservatorium bij Ferdinand Povel... waar hij in 1997 afstudeerde. De toegangskaarten bedragen 15 euro per concert. Meer informatie? Gebouw de Krocht, Grote Krocht 41. Het e-mailadres info at jazzinzandvoort.nl en de website is www.jazzinzandvoort.nl nieuws en de boodschappen ben ik graag weer bij u terug. Tot zo! Dan stuur jullie allemaal...